7 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De helft van de Nederlandse kardinalen, bisschoppen en hulpbisschoppen... wist van seksueel misbruik binnen de kerk, maar greep niet in. Vier van de 39 maakten zichzelf schuldig aan misbruik. NRC komt met deze cijfers na eigen onderzoek. Geestelijken van wie het misbruik uitkwam... werden door de kerkleiding overgeplaatst. Daarna gingen ze vaak weer in de fout... De Nederlandse Bisschoppenconferentie zegt in een reactie ten zeerste te betreuren dat bisschoppen in het verleden hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen. De orkaan Florence is boven de Amerikaanse oostkust afgezwakt tot tropische storm en heeft South Carolina bereikt. In North Carolina zijn minstens vijf doden gevallen. Florence veroorzaakt de komende dagen nog veel wateroverlast. Mogelijk valt er net zoveel regen als normaal in acht maanden. Honderdduizenden huishoudens hebben geen stroom Zo'n 20.000 mensen zitten in noodonderkomens. Orkaan Mangut trekt over het noordoosten van de Filipijnen. Ruim 5 miljoen mensen moeten binnenblijven. Duizenden zijn geëvacueerd. Mangut is afgezwakt naar orkaancategorie 4, de op één na zwaarste. Berichten over slachtoffers zijn er nog niet. Wel is er veel schade aan gebouwen. De twee Russen die oudspion Skripal en zijn dochter zouden hebben vergiftigd... hebben wel degelijk banden met de Russische geheime dienst... Volgens Rusland zijn het gewone burgers, maar onderzoekscollectief Bellingcat meldt dat in hun paspoortgegevens de aantekening uiterst geheim staat. Zo'n aantekening zouden alleen leden van de geheime dienst en de top van de Russische overheid krijgen. De gemeente Amsterdam moet moskeeën in het uiterste geval kunnen sluiten als daar haat wordt gepredikt. Dat zegt burgemeester Halsma tegen AT5. Ze noemt als voorbeeld spreken over de onderdanigheid van vrouwen of misdadigheid van homoseksualiteit. Eerder liet Halsema al aan de gemeenteraad weten dat wat haar betreft iedereen mag geloven, maar niemand mag worden vernederd. Het weer, vanochtend kan er in het noorden een bui vallen, vanmiddag in het binnenland. Vooral in het westen schijnt geregeld de zon.